Er was ook kritiek op Wilders, omdat ze vonden dat hij zich als een slachtoffer gedroeg... omdat hij geen premier zal worden. Dit was zijn reactie. Hoewel ik vind dat ik het had moeten worden... ga ik nou niet zeggen van ik kap ermee, omdat ik het niet wil... maar ik ga toch door vanuit de Tweede Kamer... en iemand anders wordt premier... omdat ik mooie dingen wil bereiken voor mijn kiezers. Omdat ik mooie dingen wil bereiken voor Nederland. Dat is het ultieme bewijs dat ik de verantwoordelijkheid neem... want ik betaal er het grootste politieke offer voor. Later vandaag weten we of de Tweede Kamer instemt met de aanstelling van die twee nieuwe informateurs. Mensen die in de buurt van Schiphol wonen worden niet genoeg beschermd tegen geluidsoverlast. Dat is de uitspraak in een rechtszaak die omwonenden hadden aangespannen. Vertelt mijn collega Bart. De rechter heeft toch wel een flinke tik eh, uitgedeeld eh, aan de staat. Want eh, de rechter zegt dat het belang van de omwonenden is jarenlang stelselmatig onvoldoende meegewogen in de besluitvorming over wel of niet meer vliegen. Nou, wat hebben de de bewoners nu direct aan deze uitspraak eh, nog niet zo heel veel. Want hoe die geluidshinder verminderd kan worden, dat is echt aan de staat om dat te gaan regelen. En Hera in Amsterdam wil de eerste profvoetbalclub worden volledig van, voor en door vrouwen. Volgens de oprichter zijn profclubs gebouwd rondom mannen. Ze wil dat vrouwen op de eerste plaats komen. Ze kwam het op, op het idee toen de vrouwen van Ajax vorig jaar kampioen werden... maar geen officiële huldiging kregen. We hebben serieuze investeerders achter ons met eh, lange adem, diepe zakken... om een goed eerste elftal te kunnen bouwen, gedegen. Met een aantal goede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 live uit de studio aan de Tolweg. Dit is Lunchroom, Hans na. We zijn maar begonnen met Killer Queen, van Queen natuurlijk. En we gaan door met de Nederlandstaligen. En dan vraag ik me af, kennen ze nog? De kast, woorden zonder woorden. Nooit gelogen, nooit bedrogen, maar het is anders dan voorheen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 lekker beentje uit Friesland. We genieten allemaal van het strand en de zee in Zandvoort. Maar vergeten soms dat achter de schermen hard werk schuil gaat. De tentoonstelling De Zee zit in mijn oog is een ode aan die harde werkers. Het Noord-Hollands Archief dook in de collectie en laat van morgen tot 30 juni op het boulevard van Zandvoort oude en nieuwe pareltjes uit de collectie zien. Beroepen op het strand zijn al eeuwen Sommige beroepen horen tot de verleden tijd, zoals vislopers, nettenboeters en badvrouwen. Maar de reddingswerkers, vissers, strandwachten en kelners tref je nog volop aan op het strand. De afdrukken van de oude beelden in de tentoonstelling zijn van 1800 van onder meer visloper Malakee... de tekeningen van de werden onder andere gemaakt door Wijbrand Hendricks... In, uh, was in het Tijlenmuseum te zien. De tentoonstelling wordt vanaf morgen dus tot en met 30 juni 2024 in de panelen op de boulevard van Zandvoort getoond. En morgen wordt hij dus geopend om 11 uur. En dan wordt hij geopend door onze, onze Zandvoortse burgemeester David Molenburg... burgemeester van Zandvoort en Willeke de Groot... directeur van het Zand, Zandvoort Noord-Hollands Archief. En ik ga door met Ed Sheeran, Thinking Out Loud.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 Baby, you're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

and I'll be fine, and nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, sighs, she reads me right and wrong. It's so clear she's all that I need, all I need.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 dat was Mr. Props met Nothing Really Matter. En we gaan door met het volgende item. Drie in één. ik heb deze keer gekozen voor Blondie. En Blondie, dat is een Amerikaanse rockgroep... die is voortgekomen uit de New Wave van ah, New York. Blondie werd in 1974 in New York opgericht waar de groep zijn invloeden in de beroemde punkgroep CBGB opdeed. De band zou afhankelijk Angel and the Snakes gaan heten, maar uiteindelijk viel de keuze op Blondie, nadat zangeres Debbie Harry deze naam tijdens een wandeling door Houston Street werd toegeroepen. Andy Warhol bedacht het uiterlijk van Debbie, geblondeerd en slechts gekleed in een t-shirt en een onderbroek. De eerste album, getiteld Blondie, speelt in op de punk-ethos. De muziek deed denken aan de meidengroepen uit de jaren 60. Een soort vrouwelijke versie van de Ramones. Blondie brak in februari 1978 door in Europa met de tweede album Plastic Letters. De groep viel eind 1982 uiteen met bittere rechtszaken over royalties als gevolg. Debbie Harry en haar levenspartner Stein waren al die tijd de motor achter de band... en de andere bandleden voelden zich door hem financieel benadeeld. Hier zijn Blondie volgens met Call Me, Dreaming en Heart of Glass. Veel plezier. Chicago met If You Leave Me Now. Paasontbijt. Gezellig genieten van een heerlijk paasontbijt. En dat kan voor 3,75 en 2,50 met de Zandvoortpas. Aanmelden via Linda Oudendijk 06 3380 3279 06 3380 3279 of l.oudendijk at plus.zandvoort.nl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 it'll Sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby. It's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. instrumentaal van de week. Paul Moria, geboren in 1925 en overleden in 2006... was een Franse dirigent, arrangeur, tekstschrijver, componist en orkestleider. Gespecialiseerd in lichte muziek. Hij is de bekendste door L'amour est bleu... dat in 1967 door Fikke Leandros het op Eurovisie Songfestival gezongen werd... en de vierde plaats behaalde. En een jaar later, in de instrumentale versie onder de titel Love is Blue... het nummer 1 positie in de Amerikaanse top 100 haalde. Hier is Paul Moria met Love is Blue. Anneke van Giesbergen met White Roses. Ja, allemaal echt waar. Herken je wat je ziet? En nu, hoe herken je eenzaamheid? En hoe ga je ermee om? Workshop voor vrijwilligers en geïnteresseerde zandvoorters. De deelname is helemaal gratis. Opgeven via de Wali 5740330 5740330 of p.honner plus.zandvoort.nl. En het is maandag 8 april van half 2 tot 5 uur. in de locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. Elke morgen mevrouw, vraag ik aan mevrouw, do you love me? Do you love me? I love you more than words can say. I love you. beside you. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you. Yes, I do. nog tegen elkaar zegt. Hè? Na 54 jaar huwelijk is het niet zo slecht. Sandra en Anders is een naam waaronder zangeres Sandra Remer en zanger-componist Dries Holte in de periode 1966-1975 samen optraden. Ze waren in 1966 bij elkaar gebracht door Hans van Hemert in Utrecht. Als duo behaalden zij een vierde plaats tijdens het Eurovisie Songfestival in 1972. Met Als het om de liefde gaat. Ik heb voor wat anders gekozen. Hier zijn ze met, uit 1968, een storybook Children. You've got your word. And I've got mine And it's a shame Verlichting en weerbaarheid. Voorlichting over online en offline fraude. Om fraude sneller te herkennen en te voorkomen organiseert Pluspunt... in samenwerking met de politie en de gemeente deze voorlichtingsbijeenkomst. De deelname is compleet gratis. Aanmelden via l.oudendijk.plus.zandvoort.nl En het is 23 april, dus dat duurt nog wel even... van half twee tot half vijf. Locatie, Huis in de Duinen. Manfred Mann, Mighty queen. everybody's gonna jump for joy. Come on pigeons gonna run to him. gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without, come on within. You won't see nothing like the might. been.